en zijn videoboodschappen repeteert. Die beelden moeten neergeschoten inderdaad Bin Laden was. Volgens de VS was het huis het centrum van waaruit Bin Laden Al-Qaeda bestuurde. Bij een steekpartij in Almere is afgelopen avond een dode gevallen. Een ander raakte gewond. De politie kreeg rond 9 uur een melding van een burenruzie, vermoedelijk over de barbecue. In een huis vond de politie een gewonde man en vrouw. Een van hen is op weg naar het ziekenhuis overleden. De politie heeft één verdachte opgepakt. In de Italiaanse voetbalcompetitie is AC Milan voor het eerst in zeven jaar kampioen geworden. De club speelde met 0-0 gelijk tegen AS Roma en is daardoor zeker van de titel in de Serie A. Bij de club spelen de Nederlanders Seedorf, Emanuelson en Mark van Bommel. Seedorf, die bij verschillende clubs al veel prijzen won en vorige week werd geridderd, was er in 2004 ook al bij toen Milan voor het laatst kampioen werd. Het is de 18e landstitel voor AC Milan. Het weer koelt langzaam af naar gaat over 13.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 Get your back up on the wall. Tell me, how you gonna do it if you really won't take a chance by standing You want it. Get down on it. You gotta feel it. Get down on get it. Down on it.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 Er werden onder meer sonarapparatuur, een speedboot en speurhonden ingezet. Gisteravond werd het lichaam van de 45-jarige man gevonden. Hij zat vorige week samen met drie anderen in een speedboot die in de problemen kwam. Ze sloegen overboord. Een van hen wist de kant te bereiken en waarschuwde de politie. Twee anderen werden later met ernstige onderkoelingsverschijnselen gevonden. Het Pentagon heeft delen van vijf videofilmpjes van Osama Bin Laden vrijgegeven. De filmpjes zijn meegenomen bij de inval in het huis in Pakistan. Op de beelden is onder meer te zien hoe Bin Laden naar beelden van zichzelf kijkt op tv en zijn videoboodschappen repeteert. Die beelden moeten bewijzen dat de man die in Abbottabad werd neergeschoten... In